Tis van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de kust van Taiwan is een aardbeving geweest met een kracht van 7,5. Het Meteorologisch Instituut van Japan heeft een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidelijke eilanden. Er zouden golven van 3 meter hoog kunnen ontstaan, die zijn nog niet gemeld. In de Taiwanese stad Hualien is wel een aantal gebouwen ingestort of zwaar beschadigd geraakt door de aardbeving. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bestuurders in Groningen zijn verbaasd over het besluit van de Eerste Kamer... om het dichtdraaien van de gaskraan nog niet te behandelen. Eigenlijk zou de Eerste Kamer daar volgende week dinsdag over stemmen... maar de formerende partijen zeggen dat er nog vragen zijn... over leveringszekerheid van gas als de gaskraan echt dichtgaat. Andere partijen zijn bang dat van uitstel afstel komt. Vorige maand was bijna de voltallige Tweede Kamer het eens over het definitief sluiten van de Groningse gaskraan. De Israëlische president Herzog heeft zijn excuses aangeboden voor de dood van zeven hulpverleners. Gisteren werden medewerkers van de World Central Kitchen gedood bij een Israëlische aanval. Naast excuses bedankte Herzog ook voor de hulp van World Central Kitchen aan zowel Israëliërs als Palestijnen. De hulporganisatie heeft vanwege de omgekomen medewerkers alle werkzaamheden in de Gazastrook stopgezet. Zes zogeheten derde landers uit Oekraïne mogen voorlopig toch blijven. Dat heeft de Raad van State bepaald. Voor die groep vluchtelingen uit Oekraïne verliep gisteren het recht op opvang. Zes van hen gingen daartegen in beroep en mogen nu van de Raad van State blijven. Er wordt gewacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat komt binnenkort met een uitspraak over de opvang van de 2500 derde landers in Nederland.